Waterwalgemoed met het NMS Journaal. De groep Nederlanders die toestemming geeft voor orgaandonatie na overlijden... is sinds begin vorig jaar flink gegroeid. Op 1 juli 2020 ging een nieuwe donorwet in... waardoor mensen die niets doorgeven aan het donorregister automatisch donor zijn. Een jaar later hadden volgens het CBS 4,8 miljoen mensen doorgegeven... dat ze toestemming geven voor donatie. Bijna een miljoen meer dan begin 2020. Tegelijkertijd lieten ook meer mensen weten dat ze geen donatie naar overlijden willen. Dat aantal steeg met 2 miljoen naar in totaal 4,3 miljoen mensen. Facebook, WhatsApp en Instagram zijn sinds begin van de nacht weer bereikbaar. Al kunnen er tijdens het herstarten van de diensten nog wel verbindingsproblemen zijn. De apps hadden urenlang wereldwijd last van een storing. Moederbedrijf Facebook biedt in een tweet excuses aan. De oorzaak is nog onduidelijk. KPN meldt dat er door de storing afgelopen avond veel meer is gebeld en ge-sms dan normaal. Bij het Groningse dorp Zeerijp is voor de derde keer op één dag een aardbeving gemeten. De beving van 2,2 was halverwege de avond op 3 kilometer diepte, meldt het KNMI. Eerder op de dag waren er ook al twee lichte bevingen. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De rechtspopulistische Lega van Matteo Salvini is de grote verliezer bij de lokale verkiezingen in Italië. Het lijkt erop dat de Lega wordt afgestraft voor deelname aan de regering van Nationale Eenheid, die onder meer de verplichte coronapas invoerde. De centrumlinkse Democratische Partij lijkt juist te profiteren van deelname aan de regering. Bologna, Napels en Milaan krijgen met zekerheid een centrumlinkse burgemeester. In Rome en Turijn is een tweede verkiezingsronde nodig. Het weer vannacht brede opklaringen. Het koelt af naar een graad of 9.